Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man uit Castricum die verdachte was in de zaak van het dodelijke middel X... heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Tom de M, van 77 jaar, werd verdacht van hulp bij zelfdoding... omdat hij online handelde in het zelfmoordspul middel X... Volgens het OM hadden meer dan 200 mensen een bestelling bij hem gedaan. Justitie linkte hem aan zes sterfgevallen... en eiste vorige week twee jaar cel tegen de M. Nu hij niet meer leeft, stopt die strafzaak. Na bijna 14 jaar hebben we een nieuwe premier, Dick Schoof. Hij heeft de sleutel van het torentje gekregen van Mark Rutte... en de voorzittershamer van de ministerraad. Om half vier werd de eerste vergadering met de ministers gehouden. Het kabinet is vanochtend officieel beëdigd. Onze verslaggever ging de straat op en merkte dat niet iedereen vertrouwen heeft dat dit kabinet het lang gaat volhouden. Ja, ik heb wel twijfel soms als ik de samenstelling zie of ze het allemaal bij elkaar houden. En of uh, schoven het... Eh, zeg maar, dat ze in het nest blijven. Ik verwacht niet veel en ik verwacht ook niet dat het lang volhoudt. Mijn gevoel zegt eerst altijd afwachten en dan een oordeel. Het nieuwe kabinet kan morgen meteen aan de bak bij een debat in de Tweede Kamer. En een spannende wedstrijd voor Oranje. In München viel de eerste goal na 20 minuten voor Nederland. In de tweede helft kwam daar nog een tweede goal bij. Kakpo en dan Malen. Die bal is niet over de achterlijn gegaan. Donjel Malen. Het is nu wel 2-0. Daar is dan die bevrijdende treffer voor het Nederlands elftal. Daar is Berlijn. Daar is de laatste acht van het Europees kampioenschap voetbal en later volgde nog de 3-0. Dan nog het weer.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd een vluchtig zomerprogramma... door eh, Peter Den Boer, ondergetekende. En ik ga, nadat we Mulder en Mulder hadden gehoord met Frits Katé naar Lils McIntosh. Die wordt begeleid door Wouter Kiers op de sax... Leo Bouwmeester piano, Harm Wijntjes op de bas... en good old Maarten Kruiswijk op het slagwerk. En we gaan luisteren naar Comes Love. your rubbers on your feet. Comes a snowstorm can get a little heat comes love. Nothing can be done. Comes a fire, you know just what to do. Blow a tire, buy another shoe. Comes love, nothing can be done. within a day. Comes a toothache, see your dentist right away. Comes love, nothing can be done Never treat me sweet and gentle mm, the way she should. I got it bad. sentimental. And it's not made of wood. Now I got it bad. And that is. Rolls around. I end up like I stood out, just crying my heart out. She don't love me like I love her. bad and that ain't good. Now when the weekend's over, Monday rolls around, I end up like I started, just crying. Oh, she don't love me like I love her. Nobody could. Yes. I got it back. Show is good. Ja, twee grootmeesters. Aan de piano hadden we Duke Ellington en op de trompet en als zanger Louis Armstrong. Prachtig om die twee bij elkaar te hebben. Verder niks anders is ook niet nodig. Goede wijn behoeft geen krans. We gaan nu luisteren naar een eh, Amerikaanse gitariste, zangeres Nancy Wilson. En het stuk is getiteld, heel mooi, The Very Thought of You. I don't need your photograph to keep by my bed. Your picture is always in my head. I don't need your portrait, dear, to call you to mind.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 Uh, tot het spelen op de mondharmonica. Naast zijn virtuose spel op de gitaar. Door niemand minder dan eh, Larry Adler. Een mondharmonica speler. Geboren in... Ja, 1914. Geboren 1914. En die heeft dus kennelijk Toets Stielemans geïnspireerd. Nou, dan moet dit wel iemand zijn. Die Larry Adler is eh, op heel veel opnames te horen. En eh, de laatste jaren van zijn leven, hij is overleden in 2001. De laatste tientallen jaren eh, omringde hij zich met zangers en zangeressen van deze tijd. En zo ook heeft hij opgenomen met Sting. En die laatste was zo onder de indruk van uh, eh, Edler... dat hij het initiatief heeft genomen om eh, voor zijn 80ste verjaardag een cd te brengen... met allemaal hedendaagse zangers en zangeressen. En eh, met allemaal Gershwin-nummers. The Glory of Gershwin. En op, een van die, op die cd is een van de stukken... wordt gezongen door Peter Gabriel... En dat is Summertime. Met de mondharmonica van Larry Adler. Peter Gabriel en Larry Adler op de mondharmonica. Een heel orkest erbij. En ik ga nu terug naar de andere kant van het spectrum. Eenvoudig jazz trio en dan alleen nog maar uit uh, de oertijd van de jazz. Wel gespeeld door moderne tijdgenoten. Een Zweeds trio. Bent Persson, trompet cornet eh, Jacob Ulberger, gitaar... en Frans Sjöström op de bassaxofoon. De bassaxofoon is eh, een grote saxofoon weer slag groter dan de baritonsax. En eigenlijk uitgevonden door Adolf Sax... Eh, om in uh, fanfareorkesten te fungeren als basinstrument. Je hebt de, de, de, met een trompetmondstuk de tuba... en mensen die dan sax speelden... konden ook baspartijen doen door op de bassax te spelen. Er zijn er niet veel van in Nederland. Je hebt ook nog de contrabassax. Die is hoger dan de persoon die erop blaast. Dat ding staat op een stellage. geeft alleen nog maar een soort diep grommend, knorrend, niet mooi geluid. Maar goed, dit terzijde. Uh, dit hot jazz trio uit Zweden... Eh, blijkt in staat om de bassaxofoonpartij zodanig erin te vlechten... dat die eh, zowel soleert, prachtig soleert op de bassax... als de bas noten speelt als de andere mensen soleren. We gaan luisteren naar een klassieker... en dat is de Basin Street Blues door het Hot Jazz Trio. Ja, het Hot Jazz Trio uit Zweden. En van deze drie jongens gaan we naar een ander trio. Een pianotrio. Duke Jordan. Confirmation. you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. I don't you know, little fool? But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats right in my ear. Uh, don't you know, little fool, you never can win. Just use your mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Under my skin. Danny Williams, I've Got You Under My Skin. En dan ga ik nu naar een, Nederlands groepje. Niet onaardig bedoeld, maar klein van omvang. Eh, de Krocht, Jazz in de Krocht, Jazz in Zandvoort... Eh, ligt voorlopig stil vanwege de zomer... Eh, zomerstop. Maar na de zomer gaat dit programma vrolijk en goede moet weer verder. Met eh, elke maand weer een fantastisch concert. En in het programma Jazz op zondag ZFM komt eh, regelmatig een scala aan muzikanten voorbij. Ook vandaag die mm, alle dan niet met regelmaat in, eh, tijdens die concerten te horen zijn. Ik heb op de draaitafel het trio Introduction uitgebreid met Koos van der Hout op trompet... en de trio Harry Happel, piano en synthesizer... Frits Landersbergen op het slagwerk... en Mary Hehuat op de bas. En vocaal ondersteunen zij... Eh, nee, <laughs> vocaal is aanwezig eh, Marjolein Lene. En ehm, we gaan het, allemaal horen. Dit I Do, een klassieker. Do I love you? Oh my, do I, honey? Indeed I do. And do I want you? Oh my, oh my, do I, honey? Indeed I do. Marjolein Lene met het eh, kwartet van Happel. Meneer Happel op de piano, fantastisch. De Dutch Winkelers Band heeft sinds de oprichting net na de oorlog... Ehm, heel veel eh, bezettingen gehad, maar ook heel veel stijlen. <clears throat> en de liefhebbers die de Dutch Swing volgen of de, de kenners die... Eh, hebben allemaal hun eigen voorkeur over de periode... met piano, zonder piano, een klassieke bezetting... en een dubbele bezetting, van alles en nog wat. De, swing is ook altijd wel eh, aardig commercieel denkend geweest. Heeft het jazz-idioom eh, zelden verlaten. Af en toe is eh, Sinterklaas of kerstliedjes of een cd met Hollandse hits. Dat was allemaal commercieel bedoeld in een, in een jazzjasje daar zijn we allemaal niet zo heel gek op. Eh, ze hebben de hele wereld over gereisd, de heren van het orkest. En zo zijn ze ook ooit in Zuid-Amerika geweest. En daar hebben ze hoge ogen gegooid. Althans, daarna zal ik zeggen. Omdat ze daar authentieke instrumenten hebben leren kennen. En dat heeft geresulteerd op enig moment in een eh, cd, een LP, de Dutch Samba de Twinkelers dus Band. En opname Dutch Waar de, de bezetting van toen hadden we Peter Schilproot. En die speelde op de Cuena fluit. Dat is een, een rond fluitje. We gaan er straks ga ik een stukje van laten horen. Arie Lichthart die speelt in dit geval op een soort Zuid-Amerikaans gitaartje. De requinto. Henk Bos van Drakenstein, basgitaar. Ook weer modern. Huub slagwerk. Wim van der Beek, Kabaza. En, en dan hadden we natuurlijk nog, eh, die wordt helemaal niet genoemd zeg. De twee andere heren. Heel vreemd. Oh ja. Ja. Eh, ik zei het al, Wim van der Beek is toegevoegd op het, eh, op het slagwerk. Bob Kaper, klarinet. En Dick Kaart op de trombone. En Bert de Kort op de cornet. Nou, ik heb ze allemaal genoemd. We gaan luisteren naar een Zuid-Amerikaans nummer gespeeld door de Dutch Winkelders Band. En dat is Poinciana. de is Band met uh, En zoals beloofd ga ik nu eh, laten horen een zomerstukje. Dat past precies in het programma. Je luistert nog steeds naar ZFM op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer... met als thema een luchtige zomeruitvoering. We gaan nu luisteren naar Samba de Quena... met Peter Schilproot op de Quena. until you turn out the light. He's pretty funny, and it looks like you are too. Irresistible you. Hey, midnight swinger, who's got the heart that you're breaking tonight? A centerfold playmate or a movie star type? So how can the world's new Marcello Mastroianni be so blue? My, what a long, long wait. Your geisha girls seem to be late. Who's gonna fan you? Who's gonna peel your grapes? Well, it looks like another boring evening at home lovin' tonight, just instant breakfast alone. If losers had contests, there's no doubt how you do. Undefeatable you. Undefeatable you. mee de Midnight Swinger. mee niet alleen een fantastische eh, zanger, een scatter... maar ook een ongelooflijk goede big band slagwerker. Dit terzijde. Ik heb nu op de Ja, het eerste u zit er alweer bijna op. ZFM op John zondag. Zometeen eh, het nieuws en daarna nog een uur lang prachtige muziek.